Maar een motie van wantrouwen van GroenLinks, SP, D66, PVV en de Partij voor de Dieren tegen Balkenende haalden het tijdens het debat over het rapport van de commissie Davids niet. Ook een motie voor een parlementaire enquête werd verworpen. In het debat zei premier Balkenende opnieuw dat hem niets te verwijten valt. Hij gaf toe dat rondom de besluitvorming over politieke steun aan de oorlog in Irak niet alles goed is gegaan en dat het anders had gekund, maar de premier vindt dat hij met de kennis van toen juist heeft gehandeld. Balkenende ontkende dat de Tweede Kamer diverse malen onjuist en onvolledig is geïnformeerd. Ook over de conclusie van de commissie Davids over het ontbreken van een volkenrechtelijk mandaat zei hij dat het kabinet toen juist heeft gehandeld. PvdA-fractievoorzitter Hamer wilde dat de premier tijdens het debat nog eens de conclusies van de commissie Davids zou erkennen. Balkenende verwees daarop naar wat hij eerder in het debat had gezegd en daar nam Hamer genoegen mee. President Obama wil na vijf jaar weer een ambassadeur in Syrië aanstellen. Hij heeft de diplomaat Robert Ford voorgedragen voor de post in Damascus. De VS riep vijf jaar geleden zijn hoogste diplomatieke vertegenwoordiger terug uit Syrië... na de aanslag waarbij de Libanese oud-premier Hariri om het leven kwam. Volgens de Amerikaanse regering zat Syrië achter de aanslag, maar dat land ontkent dat. Op de Olympische Spelen is schaatster Margot Boer vierde geworden op de 500 meter. De Zuid-Koreaanse Sangwa Lee won de afstand voor de Duitse favoriete Jenny Wolf en de Chinese Baixing Wang. Annette Gerritsen verspeelde haar kansen op een Olympische medaille... doordat ze in de eerste omloop van de 500 meter viel. Volgens Gerritsen maakte ze een misslag bij de doorkomst op de 100 meter...